Van 10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De preppil die voorkomt dat iemand HIV oploopt bij onveilige seks... moet volgens de Gezondheidsraad preventief worden verstrekt voor risicogroepen, zoals homo's. Volgens de raad werkt het middel goed en is het niet te duur. Of de pil ook moet worden vergoed is aan de politiek, zegt de Gezondheidsraad. De raad vindt het wel redelijk als er een eigen bijdrage wordt gevraagd. Huisartsen kunnen de pil al voorschrijven. De Vereniging van HIV-behandelaren en het AIDS-fonds... willen dat de preppil wordt opgenomen in het basispakket. Daardoor zouden honderden HIV-besmettingen per jaar kunnen worden voorkomen. Verfconcern AxoNobel verkoopt zijn chemieonderdeel. Twee investeringsfondsen uit de Verenigde Staten en uit Singapore... nemen het concern voor ruim 10 miljard euro over. Axo wil van de chemietak af omdat het zich meer wil richten op de verkoop van verf en coatings. Onder de gemietak valt onder meer de fabriek voor Jozo-zout. Vakbonden zitten er niet op te wachten dat investeringsfondsen de boel overnemen. CNV is bang dat die gaan snijden in de kosten... en dat een deel van de 2300 werknemers in Nederland zijn baan gaat verliezen. Op station Rotterdam Centraal zijn uit voorzorg enkele perrons ontruimd geweest naar de fonds van een achtergebleven tas. Omstanders zagen dat de draden uit de tas staken. Maar het onderzoek bleek dat de inhoud van de tas niet gevaarlijk was. Vier perrons waren afgesloten en die zijn inmiddels weer vrijgegeven. De eigenaar van de tas is aangehouden. In de Amerikaanse staat Kansas is burgerrechtenactiviste Linda Brown overleden. Begin jaren 50 mocht ze als zwart meisje niet naar de witte school bij haar in de buurt. Ze moest naar een zwarte school, drie kilometer verderop. Haar vader spande daarover een zaak aan en in 1954 oordeelde het Hoge Rechtshof dat gescheiden scholen voor zwarte en witte in strijd is met de grondwet, want daarin staat dat alle burgers voor de wet gelijk zijn. Linda Brown was 75 jaar. Het weer. Lokaal mist. Vanuit het westen gaat het regenen. In het noordoosten is nog een beetje zonnig. zonnig. Later in de middag ook daar regen. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de ochtendspits nagenoeg voorbij. Het is nog wat drukker op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Barneveld en Knoop het Hoevelaken rijdt het langzaam. Op de A20 hoek van Holland-Gouda nog 5 tot 10 minuten vertraging tussen Schiedam en Rotterdam over Schie.